Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Carolijn Bari met het NOS Journaal. De voedselbanken hebben miljoenen aan overheidssteun gekregen... maar ze hebben daar nog geen cent van uitgegeven. De eerste 4 miljoen die de overheid dit voorjaar beschikbaar stelde... was bedoeld als noodsteun tijdens corona. Maar de vereniging van de ruim 170 voedselbanken... bleek het ook zonder overheidssteun prima te kunnen rooien, schrijft Trouw. Desondanks kwam er vorige maand opnieuw 8 miljoen euro aan subsidie vrij... uit het Europees Sociaal Fonds... Geld waar de voedselbanken niet om gevraagd hadden. Ze zien het als vangnet. Het ministerie is met de voedselbank in gesprek over hoe het geld precies wordt besteed. Reisorganisaties schrappen voorlopig alle vakantievluchten. TUI vliegt niet meer naar zon- en sneeuwbestemmingen. Ook Corendon stopt met vliegvakanties vanwege het negatieve reisadvies door corona. Nu het kabinet alle landen op oranje heeft gezet... worden de vakanties naar de Canarische eilanden en de Antillen geschrapt. De afgelopen dagen stonden er nog lange rijen in de vertrekhallen op Schiphol. Minister van Nieuwenhuizen onderzoekt of ze een reisverklaring verplicht kan stellen... om onnodige vluchten zoveel mogelijk te voorkomen. Schiphol-directeur Benschop riep in Nieuwsuur op om alleen te vliegen als het echt niet anders kan. Er komt een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Tanja Groen... de 18-jarige studente die in 1993 verdween na een feest. Emeritus hoogleraar Peter van Koppen zegt tegen het Noord-Hollands Dagblad... dat de politie, het Openbaar Ministerie en particuliere onderzoekers... samen gaan zoeken op de hei. Duizenden mbo'ers zullen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen gaan bijspringen in stembureaus in het hele land. De studenten gaan onder meer helpen bij het tellen van de stemmen. Het plan is opgesteld door de mbo-raad, meldt de Telegraaf. Er zijn naar schatting 70.000 stembureauleden nodig, omdat de stembureaus langer open gaan. Het weer, het is eerst grijs, maar vanuit het westen klaart het snel op... en komt de zon regelmatig tevoorschijn. Met maximaal 10 graden is het vrij zacht voor december. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De A9 Amstelveen-Alkmaar is bij knooppunt Battenvoerdorp dicht vanwege afgevallen lading.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 You overreact while you lied. Please tell me what I've done to earn this gunshot. Ache me for my heartbeat. Bleeding from my nose, bullseye, I suppose I'm still standing is real, hurts but doesn't kill. I'm ready. Won't you be my number?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 De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken is positief getest op het coronavirus. Hij is de zoveelste in de entourage van president Trump die besmet is. Morgen krijgt vicepresident Pence een vaccin. Ook aankomend president Biden krijgt er snel eentje. Duizenden mbo'ers gaan bij de komende Tweede Kamerverkiezingen bijspringen in stembureaus in het hele land. De studenten gaan onder meer helpen bij het tellen van de stemmen. Het weer, het is eerst grijs, maar vanuit het westen klaart het snel op en komt de zon regelmatig tevoorschijn. Met maximaal 10 graden is het vrij zacht voor december.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 Walked into the door, all turned around The a marshmallow world in the winter when the snow comes to cover the ground. It's the time for play. It's a whipped cream day. I wait for it the whole year round. Those are marshmallow clouds being friendly in the arms of the evergreen tree. And the sun is red like a pumpkin head. It's shining so your nose won't freeze. The world is your snowball, see how it grows. That's how it goes whenever it snows.